hoorde mijn collega. Ja, dat was toch wel een politieke handgranaat... die bijna aan het einde van het debat even de zaal in werd geslingerd. Jezus diende onverwacht een motie in... om de spreidingswet even in de ijskast te zetten. Die spreidingswet is de wet die regelt dat asielzoekers beter over gemeenten worden verdeeld. En die oproep om er voorlopig mee te wachten, die is heel ongebruikelijk. Terwijl haar partijgenoot Erik van der Burg zo ongeveer elke week staat uit te leggen... hoe nodig hij die wet heeft. Nou, de Kamer was verbijsterd. Zeer onverstandig gezien de enorme crisis waarin gemeentes als de Apel nu in zit. Ik vind het echt onverantwoord. Als ik uh, Klomp had aangehad, dan waren ze nu gebroken. Echt eh, niet te geloven. Jesse Gus werd uiteindelijk teruggefloten door demissionair premier Rutte. De Tweede Kamer gaat niet meer over de spreidingswet. Dat is nu aan de Eerste Kamer, zegt hij. En meer dan een miljoen Palestijnen in de Gazastrook schuilen op locaties van de Verenigde Naties. Dat staat in een nieuw rapport. Op sommige plekken zitten vier keer meer mensen dan verantwoord is. In Rafa schuilen zoveel mensen bij elkaar dat elke wc moet worden gebruikt door honderden mensen. Het Nederlandse modebedrijf Omoda stapt naar de rechter vanwege een Chinese autofabrikant. Die komt met een paar nieuwe automerken, waarvan eentje met de naam Omoda. Daar is het modebedrijf niet blij mee. Zij zien dat klanten bijvoorbeeld op de verkeerde website terechtkomen. En Feyenoord is weer onderuit gegaan in de Champions League. Bij Celtic ging het mis in de allerlaatste minuten. Het werd 2-1 en daar baalt trainer Arne Slot flink van. Is er één ploeg, denk ik, verdient het om te winnen dan waren wij dat. Dus, ehm, maar het voelt anders omdat we gehoopt hadden dat we dit wat achter ons lag, nou een keer om konden zetten naar, eh, naar een goed gevoel. Het verlies maakt verder niet zoveel uit. Feyenoord was al uitgeschakeld in de Champions League... en na de winterstop spelen ze in de Europa League. Het weer nog vanochtend alleen aan de kust af en toe een zonnetje. Verder vooral veel grijs en af en toe regen of motregen. Later trekt het overal dicht en zijn er buien bij 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vijf minuten vertraging voor het verkeer op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht staat er namelijk 2 kilometer file bij Huizen.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 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil onderzoeken of president Biden kan worden afgezet. Hij heeft volgens de Republikeinen als vicepresident zijn invloed misbruikt bij zakendeals van zijn zoon. Biden zelf noemt het onderzoek een kansloze politieke wraakactie. Iets meer dan een derde van de drugsgebruikers slaapt slecht. Dat is een stuk meer dan mensen die geen drugs gebruiken. Blijkt uit onderzoek van het CBS, RIVM en het Trimbos. Vooral mensen die cannabis gebruiken hebben slaapproblemen. De zomer van dit jaar was de warmste ooit gemeten in het Noordpoolgebied.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 mother will start to worry. Beautiful, what's your My hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. Really, I'd a scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put the music on while I the pour. The neighbors might think the sense of hurt in my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Or maybe it's cold outside. I simply must go. But baby, it's cold outside. look delicious My brother will be there at the door Waves upon the tropical shore My man and my is vicious God, your lips are delicious But maybe just a cigarette more Never such a blizzard I before I gotta tone, But baby, it freezes out there Say ZFM.